8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel... hebben vanmiddag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. De ceremonie vond plaats in het bos nabij Compiègne in Noord-Frankrijk. Op de plek waar 100 jaar geleden de wapenstilstand werd getekend. Morgen is in het centrum van Parijs de officiële herdenking... in aanwezigheid van meer dan 60 regeringsleiders. Onder andere de Amerikaanse president Trump, de Russische president Poetin... en ook de Nederlandse premier Rutte zijn aanwezig bij die ceremonie. Het Rode Kruis geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de Dam tot Damloop in 2016 in Amsterdam. Een deelnemster raakte toen onwel en werd door medewerkers van het Rode Kruis verkeerd behandeld. De vrouw van 25 overleed vier dagen later aan een oververhittingsberoerte. Het Rode Kruis heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De medische staf van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam oordeelt positief over de overnameplannen van het Cardiologiecentrum Nederland. De curator had de staf gevraagd daarnaar te kijken. In de plannen van het cardiologiecentrum wordt Slotervaart een afgeslankt ziekenhuis... zonder spoedeisende hulp en intensive care. De komende dagen worden de plannen verder uitgewerkt... en moet duidelijk worden of er inderdaad een doorstart komt. Max Verstappen start morgen van de derde startrij tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander eindigde op Interlagos in de kwalificatie op de vijfde plaats. Polepositie morgen is voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton... die met een klein verschil Sebastian Vettel van Ferrari voorbleef. De race begint morgenavond kort na 6 uur. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui. En het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het wisselvallig. Nu en dan schijnt de zon. En af en toe valt er een bui met kans op onweer.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 De Euro Breakdown. Ah jongens, ja, we zijn de tweede uur terechtgekomen. En we gaan eh, straks gelijk eh, van start. Want we hebben natuurlijk drie tips voor jullie op een rijtje gezet. We hebben onder andere natuurlijk ook Je moet het maar weten. En daarna hebben we natuurlijk ook nog MC Falafel en onthulling natuurlijk aan het einde van dit uur. Eh, van de nieuwe, wellicht nummer 1 van de Euro Breakdown. Ehm, de tips van deze week voor de mensen die dat eigenlijk niet nog hebben meegekregen. Dat zijn eigenlijk tips die wij iedere week geven van platen waarvan wij vinden... die artiesten moet je vaker luisteren. Of, hè, doe er eens gewoon wat mee. En dat kunnen tips zijn die uit alle hoeken komen. dat kunnen oudere nummers zijn, dat kunnen nieuwe nummers zijn. Het kan eh, persoonlijke voorkeur zijn, maar maakt niet uit. Hey, we gaan beginnen met eh, de eerste tip eh, van deze week. En dat is de tip van Patrick. Patrick, welke tip heb jij gekozen voor deze week? Ik heb voor Imagine Dragons Machine heb ik, gedaan. hartstikke goed. En dit was dus ook een nummer waarvan je de titel goed kon uitspreken. Ja, ja. daarom, daarom, heb ik hem ook uitgekozen. Ik wou het net zeggen. <laughs> Hartstikke goed. Hey, Hartstikke lekker. Jij hebt dus eh, Imagine Dragons en eh, Machine heb je gekozen. Eh, kun jij alvast jouw tip benoemen? Nee, nee, nee. Dat houden we nog Die wil je nog echt geheim houden? Mooi. Houden we die nog heel even geheim. Gaan we door naar de eerste tip. Dat is de tip van Patrick. Machine van die Imagine Dragons. Straks de tweede en de derde tip. Maar eerst een plaatje. time to raise up and petition. Oh, paint this town with my very own vision. I'm not scared of what you're gonna machine. van Patrick. Jezus. Even een aftrapper even van de tips van deze week. Ja, de Machine Imagine Dragons, dus uh, hoorde je net uh, voorbij komen. Lekker, hè? En, eh, ik, ik vind het een lekkere plaat. Maar ik ook. Imagine Dragons, net als een aantal andere artiesten, vind ik... nou, dat Je kom je nog wel te horen. Die, die, die, die, die, die doen het altijd wel. Wat, wat vind je van hun vorige nummer? Hoe heet die, hoe heet die, hoe heet die nou? Natural was dat toch? Nee, die, die daarna kwam. Hoe heet die? Was dat die hele rustige plaat? Nou ja, volgens mij was dat is dat niet de Wat? Zero. Oh, dat zou kunnen. Die had jij vorige keer als tip. Nee. Van een paar keer terug. Nee. Maar ik, weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou ja. Oké. Ik weet Helaas. het, maar... Goed voorbereid. Oké. Maakt niet uit. <laughs> we hebben eh, eh, onder andere... We hebben natuurlijk nog veel meer. We hebben nog twee tips hebben voor jullie klaarstaan. Uh, Quinten, ga jij eens even wat vertellen over jouw tip? Want ik ben over het algemeen wel even benieuwd... waarom jij deze tip gekozen hebt. ja. Nou, ik heb deze live gehoord op We Are Electric deze zomer. Ja. En eh, ik kwam eigenlijk vorige week al draaien. Maar toen bedacht toen was ik het vergeten. En toen dacht ik, nou, dan doen we het deze week. Lekker, hartstikke goed. En eh, kun jij ook vertellen eh, wie, uh, wie jouw, ja, welke artiest mijn, jouw tip bevat? Nou ja, dit, dit nummer is Silence van Khalid, maar dan de Slushy remix. Oké. We hebben Slushy gezien, die is inderdaad een beetje slushy. Ja. <laughs> hey, we gaan luisteren naar de tippen van Quinten deze week. Dus tweede tip, knoop me je oren. Marshmallow Kelly, Silence, de Slushy remix. We komen straks weer bij jullie terug voor de derde en tevens laatste tip van deze uitzending. Tot straks. En hij blijft wel lang stil. Maar hij begint wel ik. fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah. I'm so goed bezig, Ah, je hoort de Silent Slushy remix, Marshmallow en Khalid. Lijkt bijna ook. Komen. Ja, twijfel nog eens. Ja, ik weet niet of het een plaatje is voor de radio, maar eh, daar valt er niet over te twijfelen. Nee, zijn we het over eens. Ja, ik ben het er wel over eens, absoluut. gelukkig. Het begint steeds meer op te lijken dat we verstand van muziek hebben. Ja, dat zou ik niet zeggen hoor. Maar. <laughs> ik, ik, twijfelde net over, over mijn tip, maar ik denk dat ik hem toch, ik ga het toch doen. Ik had eigenlijk eerst Armen van Buren met therapie had ik, waarvan ik vond dat hij te kort in de lijst stond. Maar ik ga toch voor, eh, voor de andere. Goed zo. En hij is wat ouder, maar dat maakt niet uit. Dat ben jij ook. Maar dat hij is wel, ja, I don't give a shit. Hey, dynamisch duo. <laughs> Ze hebben elkaar weer een keer gevonden. Ja, ja. Zagen de stoelpoten van de hosten maar af. Echt waar. Ja, ja. ik heb uh, voor artiesten W&W gekozen. Eh, vind ik in principe dat die ook wel wat, wat vaker in de lijst weer naar voren mogen komen. Maar over het algemeen, joh, ze maken gewoon prettige muziek. Dit is een plaat van, eh, ik denk alweer zeven, nee, acht jaar geleden. en dat is Mainstage. W&W Mainstage, Your Breakdown. WNW Mainstage. Dat is mijn tip voor deze week, ja, jongetjes. Lekker, lekker, lekker. Hij was lekker. Lekker, lekker, lekker. Ja, het, zeg ik, het, is een, het is een wat oudere plaat, maar ik, ja, ik moet zeggen, ik vind het toch lekker. En Daan twijfelde ik een beetje, maar ik vond hem wel lekker aansluiten, ook, ook, op jouw plaats. Dus ik denk, weet je wat, ik zoek gewoon aansluiting bij Quinten. Voor één keer in mijn leven. nou. <laughs> Ja. Quinten en ik zijn al gewoon voor de rest van ons leven met elkaar verbonden wat? Hoe dan? Wij zijn toch echt oh. verbonden met elkaar, of niet? Hoe, op welke manier? Eh, welke manier wil je? Gewoon bros. Oh, oké. ja, dan is het goed. Je, zag hier echt, gewoon twee Hij USB-stick. Nee, nee, nee, nee, nee zo, zo, bedoelde ik niet. Je zag hier een paar ogen te groot van theeschotels. Oh my god. <laughs> What's happening right here? Nee. <laughs> Hartstikke goed. Oké. Jongens, <laughs> dit waren eh, de tips dus van deze week. Dus ik ga, ga, ze nog even op een rijtje voor jullie zetten. Dat waren dus eh, onder andere uh, eh, de Imagine Dragons. Machine, die kwam van Patrick af. Silence, de Slushy Remix. Marshmallow en Khalid krijg je van Quinten deze week. En van mij krijg je W&W Mainstage. Wij gaan in de tussentijd gaan we weer verder met de platen die natuurlijk van Europese bodem dit, op dit moment gedraaid worden. En ik moet zeggen, we hebben er wel weer eentje klaarstaan. Ze is uh, beschoten, maar het maakt niet uit. Hè? Het is allemaal gelukt. Kanye West is niet geraakt. Ik ben blij dat zij het niet is. Nicki Minaj met Woman Like Me. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, Do your trouble, and now I wonder, could you fall? up into my head with your fingers in it. Love it when you turn me on. Young Sarah, a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song. I made a few mistakes I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, Do your trouble and now I wonder could you? a woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all them on them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell him that's a batch for me, bitch, in your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? Uh a million. I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on. I'm sorry. My daddy is Indian. All this curry. Mm. Womanize me like a woman. that's afraid to let go. Uh, you decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh, I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. Uh, you decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh, I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I gave her everything. She took my heart and left me broken heart's contentious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Who I? Someone that's afraid to let go. you decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. Uh. you decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh, I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. let go. Uh, you decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh, I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. Uh, you decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh, I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Aunque me esquives como quiera, tras de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento sé disimular. La música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que Me Mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entregué piquete. Baila tú y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me que yo le llego. No sé disimular, bailo con Dios que me Tú nada más, no se me quita. Es que en mi lista tú eres la favorita. Tú eres la única que este hombre necesita. di lo que yo quiero vale más que el dinero. Yo grabo el mundo entero. Si es por ti, no hay pero. Siento que por ti desespero. Cuando no te tengo más. Es que me gustas tú, nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. Que por más que intento, no se va. Me gustas más such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Your boyfriend altijd gezegd dat ik één artiest nooit zou draaien. En dan haal je één kopje koffie en dan vergeet je heel even dat hij er ook nog achter staat. Ah, ik weet dat ik waarschijnlijk nu half zand achter me aan krijg, maar dat maakt niet uit. Hey, eh, ja, op deze man is geschoten. <laughs> Jammer dat het niet raak was. ik, ik, verstond, deze man is geschoten. <laughs> Zo'n feest is het nou ook weer niet, eh, Quentin. het, is, het, is, niet altijd, het is niet altijd prijsschieten. Eh, dus... Jongens. <laughs> Oh, heerlijk. maar niet altijd de ah, prijs. Heerlijk. Hey, je hoorde hiervoor eh, uh, hoorde je eh, Woman Like Me van Nicki Minaj. Set onder andere van Weilen XX Tentation. En uh, Vaina Loca van Ozuna en Manuel Torrizo. En ja, je hoorde net even een slechte filler. Ja. Dus eh, ja, nee, dat kan ook natuurlijk ook gebeuren. Hey, ehm, we zitten nu op dit moment eh, natuurlijk eh, vlak voor half negen. En dat betekent dat wij straks weer met MC Falafel gaan, gaan aftrappen. Die komt straks natuurlijk weer de studio binnen. En die gaat er weer voor zorgen dat wij natuurlijk weer een hele, hele lekkere eh, nummer 30 tot en met 20, uh, eh, eh, nee 20 tot en met 10 afkondiging gaan doen van die breakdown. En daarna gaan we langzamerhand gaan wij toewerken tot het ja, beroemde hoogtepunt. De nummer 1 natuurlijk van deze week. in de tussentijd hebben we natuurlijk ook nog, je moet het maar weten, ik heb een paar vragen voor jullie uitgekozen. Ik hoop dat jullie echt gewoon allemaal nul punten halen. Dus ja, <laughs> oké. Echt. Maar wie wint er dan? Ja, dat, dat, niemand. Oké. Dan win ik gewoon een keer. Ja, oké. Oké. Ik wil dus- wel de puntentelling, hè? Ja, nou, Als er geen bewijs is, betekent dat niet meteen dat ik alles verloren heb. Nou, <laughs> laten we het zo zeggen. We zijn, het is ook een beetje traditie geworden. We zijn er een beetje aan gewend in de tussentijd. Ja, het zou een beetje raar zijn als ik dan een keertje win. Ja. Ja, oké. Ja. Nee, het zou... Ja. Je, je, hebt twee, drie keer gewonnen ja, dit jaar? Ja, kindervragen. Kinder, vragen ja, de kindervragen. <laughs> maar die hebben altijd een nipte overwinning gehaald. Eh. Ja, ik heb nog nooit echt ruim gewonnen. Nee, nee. toen, toen raakte Quinten elke keer in opstand... omdat ik te makkelijke vragen kreeg. Ja. <laughs> maar dan stel ik moeilijkere vragen. En het, op de een of andere manier weet ik niet wat... Of ik heb een hele slechte pokerface... en Quinten weet gewoon, kan gewoon, gewoon van mijn gezicht aflezen... welk antwoord het is. Nee, nee, nee. Dat, zou ik ook zeggen. Dat, want dat, dat, dat vermoeden heb ik af en toe wel een beetje. Dat Quinten dat, eh, dat kan, eh, kan lezen. ik denk dat hij... ja internet eh, hersenen heb of zo? Nou ja, ik, eh, ik zit in mijn vrije tijd gewoon heel veel op Reddit. Gewoon een beetje feitjes te lezen. Oh, hij zit zich ah. voor te bereiden. Oh, ja, je moet toch wat doen in iets wat jij ook misschien zou kunnen doen. Eh, ja, ik heb gewoon... Ik hou me bezig met andere belangrijke dingen. Ah, Zoals niet een vriendin hebben. Kopkluiven. Ja, ja, kopkluiven in de zin. <laughs> ja, we zullen het filmpje even en door, op Binnenkort in het AD en de Zandvoortse oh, krant lezen. Oh, eh, P. van Buringen opgepakt. <laughs> <laughs> Patrick we van uh, opgepakt. Moeten we die naar, eh, naar, naar, dus- naar de plaatje draaien? Ofzo? Ja. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Mm. Ook zoeter dan de wafel. Yummy. En gezonder dan falafel. En jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah. Inderdaad. <laughs> MC Falafel jongens. Recht door je speaker zijn. Daar is hij weer. En we gaan beginnen. De nummer 20 van deze week. Promises, Calvin Harris en Sam Smith. stond vorige week nog op plek 16. Plek 19 is Woman Like Me. Dat is dus de hoogste binnenkomer van deze keer. Want die stond er vorige week niet in. Little Mix en Nicki Minaj hebben deze plaat gemaakt. Sad van uh, eh, XX Tentation. Eh, plek 18 deze week. Stond hij vorige week ook dus een plaatsje vastgehouden. En op plek 17 Vaina Loca. Ozuna en Manuel Torizo. Hoorde je natuurlijk net ook voorbij komen. Op nummer 16 en Little Pump met I Love It. Better met Khalid vind je op plek 15. En 6 9 Annual A vind je op plek 14. In My Mind, De Noro en Gigi Agostino vind je op plek 13 deze week. En plek 12 vind je Eastside en Benny Blanco en Halsey en Khalid. Stonden vorige week overigens op plek 11. Eh, en op plek 11 deze week hebben we uh, eh, Quere Beber van Annual A. Die stond dus vorige week nog op plek 36. En die is dus gewoon eh, in totaal eh, volgens mij 25 plaatsen naar boven geschoten. En terwijl de jongens hier aan het vechten zijn en we totaal niet aan het opletten zijn... ze zijn zich namelijk aan het voorbereiden op het beruchte spel. Het beroemde spel. Je moet het maar weten. En dat doen ze door elkaar even moed in te slaan. Letterlijk. Echt voor de mensen die dit kunnen zien. Eh, ja, ik, ik, zou toch wel willen vragen of jullie een beetje medelijden zouden willen, zouden willen hebben. Want ik heb toch wel een beetje te stellen hier. Eh, ik heb best wel zwaar. Valt wel mee. Gewoon, of Valt wel audities. Misschien moet ik maar audities gaan houden hier. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. we zitten hier heel prima. Ja, we gedragen ons nou, al. Dat, dat, hoor ik inderdaad. Jongens, we gaan zo door naar Je moet het maar weten. Het vraagspel waar alles kan gebeuren. Maar we gaan eerst naar de nummer 10 luisteren. Die is van Halsey en Without Me. said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. 10 uh, eh, Halsey eh, met Without Me onder andere. Ehm, we gaan, eh, jongens, we gaan beginnen aan de vragenronde van deze week. En dat is natuurlijk het, ja, het beruchte spel waarin de klappen vallen. Waarin ja, jullie wel flink wat gevechten al hebben, hebben gevoerd, hè, volgens mij, of niet? Ja, dat klopt. Ja, maar Quint zit ook helemaal onder de blauwe plekken. Dus. Nou, dat geloof ik wel, ja, maar dat kan ook. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Nee. En ik oh. heb hem. Jongens, we gaan gelijk van start, maar we doen een extended edition dit keer. Dus jullie krijgen in plaats van drie vragen, krijgen jullie vier vragen. Dus dat houdt in dat na eh, een 2-0 dus nog de stand natuurlijk niet bepaald is. En omdat dit de extended edition is, eh, krijgen jullie bij twee van de vier vragen geen multiple gokkeuze. Huh? Ja, jullie mogen dus zelf inzet, eh, kiezen ik heb eh, eh, wanneer jullie multiprok, wanneer jullie gok gaan inzetten. En jullie krijgen ieder één keer de kans om zo'n ronde multiprok in te mogen laten vullen. Oké. Ja? Oh jee. Ja, oké. Dus dat wordt hem. We gaan gelijk van start. Eh, hoeveel straten komen eruit bij de Arc de Triomphe? En denk net even aan wat ik heb gezegd. Je multiple gok mag je maar één keer inzetten. Quinten, zeg het maar. Vier. Jij zegt vier. Patrick, bied jij hoger of bied jij lager? En ja, wat wordt het dan? Ik bied hoger. Ja, maar wat? <laughs> Je moet het wel zeggen. Jij zegt vijf? Heb je het allebei fout, want het zijn er twaalf. Oh. <laughs> ja, ik denk... Ik zie zo voor me de Arc Triomphe. Ik denk, die zal sowieso op een rotonde staan. Maar ik sta er wel dichtstbij. Nee, maar zo werkt het niet. Oké. Oké. Hartstikke goed. Dan gaan we door eh, naar de volgende vraag. Goed bedacht, jongens. Echt hartstikke leuk. <laughs> Inzet is top. ja. Die overtuiging van jou ook. Dit is, voor de, <laughs> dit is voor de snelle, de snelle ronde. Wat hadden fietsen vroeger niet, waardoor je steeds met je voeten de grond raakte? Ja, jullie waren redelijk snel. Maar Patrick denk, was denk dat sneller. Patrick Nee, doe jij was sneller. Nee, ja, ga jij maar. Pet, nee, nee. was sneller. Ik, weet het niet meer. <laughs> Wat was de vraag? wat hadden fietsen niet, waardoor je voeten de grond aan. Wat hadden fietsen vroeger niet, waardoor je voeten continu de grond raakten? Handrem. Wat? Jij zegt een handrem. Ik je het wel, ja. Je hebt hem nu ingevuld. Ja. Quinten, graag, ik echt een handrem. Waardoor je voeten, gewoon normale trappers of zo, weet ik veel. Ja, je hebt het goed eerste punt is voor jou. Hé, hey, ik dacht, oké. <laughs> Wat hadden ze daarvoor dan? Ik bedoel, je moet toch fietsen? Ja, je had dus geen trappers. Hoe fietste je dan? <laughs> dat was het een step? Ja, een fiets. Heb je toch geen fiets? Nou, ik het geen ja, kloppende praat. Die oude fietsen, die kies, ik kies de vraag en niet de geschiedenis erachter. die oude fietsen, die zaten toch super hoog? Met een enorm wiel, zo'n klein wieltje? Ja, klopt. Maar dat was de echte allereerste fiets was dat, hè, waar je het oh. over hebt. Dus, eh, Oké, nou, eerste punt. De stand is 1-0 op dit moment met nog twee vragen te gaan. Dus alles kan nog gebeuren. Ehm, ik kom een keer niet op voorsprong. Misschien dit is een raadsel. Nou, oh, goed. Ik heb een stok waarmee ik niet kan wandelen. <laughs> zeg jij het maar. <laughs> is het dat ding in je broek? je hebt je antwoord. dat ding in je broek, we weten allemaal... Ja, jij bedoelt je derde been. Ja. Patrick, wat eh, denk jij dat het is? Jemig. Uh, <laughs> <laughs> Denk niet zo moeilijk. Een stok waar je niet mee loopt? Ja. Een stok waar... Hoe je dat ding ook alweer voor, eh, voor muziek te maken? Daar loop je ook niet mee. Nee. dat, je denkt te moeilijk. Je denkt te moeilijk. Een stok waar je niet mee loopt. Als ik het straks zeg, dan, dan sla je ah, jezelf allebei voor je kop. een stok. Ja, waar je niet mee loopt. Als je goed om je heen kijkt, kun je het hier in de studio ook al zien. Nou, in ieder geval buiten, eh, in het buitenste gedeelte van de studio kun je het dan ook al zien. Maar ja, jij hebt al een dirigeerstokje gezegd. Nee, dit is geen stok. Jezus. Nee, ook niet. Nee, maar dit is... Een kozijn? Weet ik veel. Een kozijnstok? <laughs> <laughs> het is een stok. Dus Zal ik het zeggen? Ja, zeg, het maar. Dus ga je jezelf echt voor je kop slaan. Een kapstok. <laughs> nee. Ja, nee, een kapstok. <laughs> Oh, man. Wat? Dit gaat nog spannend worden. Ja. Oh. Kom maar. Nou ja, 1-0 nog steeds eh, voor oh. Quinten. En eh, ja, nog uh, de, de, in ieder geval de keuze dus, om nog een hulplijn in te zetten. Waaronder dus de multiple gok. Patrick, ik had hier multiple gok van gemaakt. Ja, Was, dit is echt heel stom. Deze had je binnen kunnen halen. Ja. Nou. Oké. We gaan <laughs> naar de laatste vraag alweer. Ja. En dat is, eh, die luidt als volgt. Wat is het symbool voor Amnesty International? God. Is dat niet zo'n, uh, noem je zo'n ding in het Nederlands? Een ribben? Zo'n, eh, hoe noem je zoiets? ik ga het je niet vertellen. Nee, nee hoe noem je zo'n ribben in het Nederlands? Dat, ik ga niks zeggen. Ik kan, ik, ik kan niks verlaten als quizmaster. Dat gaat gewoon niet. Multigok. Ja, dan, als jij antwoord had gegeven. Maar ja, jij zei... Eh, ja. Jij hebt wel eigenlijk al een antwoord gegeven. Multiple gok. Nou, je zit met die ribben wel dichtbij, denk ik. Maar we gaan kijken wat er in de multiple antwoorden voorbij komt. Ehm, dus nogmaals, wat is dus het eh, symbool van Amnesty International... de hulporganisatie van eh, de hele wereld natuurlijk? Ehm, antwoord A, luidt een kaars met, uh, met, met een draad eromheen, eh, met, met een ijzerdraad eromheen. Antwoord B, met die, die kaars met die ribben. antwoord C, kaars met prikkeldraad. antwoord D, een kaars met voetbekleedsel. Dan ga ik voor B. Jij gaat voor B? Ik ga voor A. En allebei fout. Dus ah. Ja, met prikkeld Ik stond je echt aan te kijken. Ik denk van, oh, kun je het nu weer gewoon overnachten? klaar? Oh, oh, maar dit is helemaal niet leuk om te winnen zo. gewoon <laughs> winnen door te verliezen. Ja, maar je wint toch met, eh, met één punt. Eh, het was eh, niet de meest vette overwinning, maar toch... ja, het zijn vragen van, je, die, die echt maar moet weten. Je had me moeten laten winnen. Hij kan niet... Oh ja, tuurlijk. <laughs> nee, maar dit is echt heel stom. Dit had je, je had gewoon C. En normaal ja, zeg normaal je altijd C. Nee. Je zegt altijd C als hij B zegt. Of andersom. En nu doe je het niet. nee, ik denk, nou. misschien gaat het een keer goed. Nou, nah. het gaat niet goed weer. Nou ja, nou ja, diep teleurstellend. Ja. ja. het is inderdaad wel een beetje teleurstellend. Maar, maar...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 Is Lekker is het, echt Heerlijk. We hebben gewoon even een half uurtje langer gedraaid. En dat was even, ja, nogmaals, heb Bob non-stop die had griep. Dus ja, wie zullen wij dan zijn om dat dan niet ja, op te gaan lossen? Zo zijn wij dan ook wel weer. Ja. Ali Sociali. Mag vaker. Zeker, zeker. Nou, daarom zeg ik een derde uur voor de Euro Breakdown. Zou natuurlijk niet gek zijn. Ik stem voor. Maar dan moet je wel koken van ons. Ja, wat moet, wat moet ik? Koken, van ons. Want ik, ik, eh, ja, hoe moet ik anders om vijf uur gaan eten? Ja. Nou, we kunnen, ook, eh, we kunnen ook gewoon als we... Ah, laten we stellen, hè, dat is even, even een, een, een, een theorie. Wat stel je nou voor? dat we eh, dan eh, gewoon iedere week... dan als we van bijvoorbeeld... stel we zouden van 5 tot 8 gaan draaien. Dat kan natuurlijk ook. Dat we dan eh, de ene keer halen we Chinees... dan krijgen we pizza. Dan eten we gewoon tijdens de uitzending een beetje wat... ja. Of ja, we doen of, Chinees met pizza. Of, of, of een, iemand kookt gewoon van tevoren. Dat kan ook. Ja, dat lijkt me leuk. En dan gaan we daarna met z'n allen naar de kroeg. Ja, ik, ik, ik zeg ja. Ik vind dat wel... Dat is een groepsbinding moment, joh. Ja, een teambuilding. Een bonding moment. Zo, maar dan gaan we echt vooruit inderdaad. Ja, de dat denk ik Dat denk ik ook. En een paar kilo zwaarder. Nee, nee, want dan gaan we ook gezamenlijk trainen. <laughs> Ja, ja, ja. jij hebt sportschool thuis, toch? Hoe nou lang hou je dat moet nog wel even... Jongen, <laughs> al half een metselaar dat is, jongen. Echt. Ik, ik sport al op mijn werk, joh. Ja, maar reet. We gaan beginnen. Of niet dan? Ja. We gaan niet beginnen. Ik had er al op gedrukt. <laughs> Jongens, we gaan eh, naar de onthulling toe werken. Want ja, het is, eh, het is dan eigenlijk zover. Um, nummer 10, jongens. Waar staan we dan? Without Me, Heel staat dus op nummer 10 deze week. Sicko Mode, Travis Scott. Vind je op plek 9, stond vorige week nog op plek 8. Marshmallow Bastille stond vorige week op plek 6 met hun eh, plaat Happier. Staat nu op plek 8. En Kodak en Travis Scott en afzet staat op plek 7. Stond vorige week nog op plek 4. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, plek 5. Eh, vorige week nu plek 6. En Sunflower, Spider-Man Into the Spider-Verse, Post Malone en Swaley op plek 5. Stond vorige week op plek 7. Klimt langzaam omhoog die lijst in. Op plek 4, zelfde als vorige week, eh, Arms Around You, uh, eh, XSX Tentation, Lil Pump en Maluma en Swaley. En op plek 3 hebben we Girls Like You, Maroon 5, Cardi B. Eh, voor vorige week overigens ook op 3. Mia, Bad Bunny en Drake op plek 2 deze week. Want die stonden vorige week uh, ze, ja, stonden ze ook volgens mij nog steeds op 2. En dan hebben we de, de, de doodgeverfde nummer 1 denk ik, van de afgelopen drie weken. Is eigenlijk haast niet te missen. Dat is uh, Taki Taki van DJ Snake en Selena Gomez. Daar gaan we uiteraard eh, zo naar luisteren. We gaan dit programma gaan we straks afsluiten. Oh, dus ja. Helaas. Helaas. En dat doen we natuurlijk eh, helemaal, helemaal in stijl, hè, natuurlijk. dus eh, wij, wij zijn ook echt die stylish guys, zijn we. Uh Dus doen we even, even, deze gebruiken we even dan. Hè. Vind ik wel lekker. Nu kunnen we hem ook inpassen. Denk ik. Of niet dan? Ja. Relaxed. Hoop je. Jongens, wat gaan jullie allemaal nog doen dit weekend? Ik, denk zuipen. Zuipen? Ik ga straks naar mijn, naar mijn vader, die is jarig vandaag. Dus, oh, eh, hoe, oud is de, hoe oud is je vader geworden? 58. <laughs> 58. Oh, dat is nog een jonkie. Nou, Kijk. Dat vindt hij anders. Ja. Maar uh, 58, nu al alles gezond en wel. Helemaal gelukkig ook. Ja, ja, ja, ja. ja, Kijk eens aan. Genieten, genieten, genieten. Dus. Oké, en zit, jij daar alleen met je vader of, of komen er nog nou, meer mensen? Ik heb geen idee wie, wie die zit. Gewoon een drankje.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 Ja. De nummer 1 van deze week. <laughs> En van vorige week. En de week daarvoor. Doet het over het algemeen goed. DJ Snake heb ik denk vorig jaar leren kennen met Selena Gomez. En eh, ja, tijd voor het eh, Taki Taki.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 And I, I, I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun comes up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good uh. me me como si fuera la última vez.